12 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal gehoord op een politiebureau. De Turkse politie doet onderzoek naar de vermissing van hun dorpsgenoot Joey Hofman. Het is onduidelijk of het stel is gearresteerd of als getuige is gehoord. politie heeft ook de bestelbus van de twee meegenomen voor sporenonderzoek. Joey Hofman is op 8 juli voor het laatst gezien. Hij was een paar dagen eerder met het echtpaar uit Haaksbergen naar de Zuid-Turkse plaats Silivke gereisd. Hofman zou meehelpen bij de bouw van hun huis. In Osijek in Kroatië zijn zeven medewerkers van PSV op straat belaagd. Waarschijnlijk door supporters van NK Osijek. PSV speelt vanavond tegen Osijek om een plek in de play-offs van de Europa League. De zeven leden van het communicatieteam van PSV werden gisteren aangevallen door 25 mensen. Twee PSV-medewerkers raakten licht gewond. De PSV-aanhang krijgt vanavond begeleiding op weg naar het stadion. Bezoekers van festivals moeten bij de bar niet meer dan twee drankjes tegelijk kunnen bestellen. Volgens het Instituut voor Alcoholbeleid STAP verkleint dat de kans dat de drank wordt doorgegeven aan jongeren onder de 18. Alcohol schenken aan jongeren die nog geen 18 zijn is wettelijk verboden, maar op festivals is die regel moeilijk te handhaven, zegt STAP. Ellen van Dijk is in Denemarken opnieuw Europees kampioen tijdrijden geworden. Van Dijk reed de 31 kilometer ruim een halve seconde sneller dan de Belgische Anne-Sophie Duik. Anna van der Breggen eh, veroverde het brons. Vladimir Klitschko stopt met boksen. De meervoudig wereldkampioen was 20 jaar actief in het profboksen. Tussen 2006 en 2015 had de Oekraïner van inmiddels 41 onafgebroken de wereldtitel in handen. Eind april bokste hij zijn laatste wedstrijd om de wereldtitel in het zwaargewicht. en werd knock-out geslagen door de Brit Anthony Joshua. In november zou er een rematch zijn tussen de twee, maar Klitschko heeft besloten het duel te laten lopen. Het weer, buien en veel wind. Langs de kust en op het IJsselmeer is kans op windstoten.